Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen coronavaccin, geen festival. Dat is een van de opties voor de VVD. Die partij ziet wel iets in een indirecte vaccinatieplicht. De prik wordt dan niet verplicht, maar als je hem niet haalt, dan mag je dingen niet. Zoals naar een festival gaan of een school binnenlopen. Het plannetje zorgt voor best wat opschudding in het kabinet, ziet Ron Vrezen. De liberale premier Mark Rutte wil erover nadenken... maar de christendemocratische vicepremier Hugo de Jonge... die laat nu al duidelijk doorschemeren dat hij het eigenlijk helemaal niet ziet zitten. Hij denkt zelfs dat het op gespannen voet staat met de grondwet... waarin staat eh, dat je het recht hebt om zelf te beslissen wat er met jouw lichaam eh, gebeurt. Het kabinet heeft nu om advies gevraagd over die vaccinatieplicht. Het Openbaar Ministerie heeft voor de vierde keer op rij geblunderd... in het strafdossier van de rechtszaak rond Ridouan Taghi stonden per ongeluk weer foto's van de kroongetuigen. Dat is pijnlijk, want de kroongetuigen loopt veel gevaar en zijn broer en advocaat zijn eerder vermoord. De winnaar van de NS Publieksprijs is net bekendgemaakt in Talkshow M. De winnaar van de NS Publieksprijs 2020 is geworden... Rutger Bregman met de meeste mocht je de ondertiteling missen, de meeste mensen deugen van Rutger Bregman wint. Bregman krijgt 7500 euro en een beeld. Ook mag hij een jaar lang gratis eerste klas reizen in de trein. Dit jaar stemden er trouwens een record aantal mensen, ruim 150.000. En de stembussen zijn gesloten. Ja, het rode potlood, dat wordt een eh, collectors item. Ja, want die mocht je meenemen vandaag bij verkiezingen in Groningen en Brabant. Een paar gemeentes in die provincies gaan samen. Daarom werd er vandaag gestemd. En er werd van alles gedaan om het corona-proof te doen dus. In Vught met een drive-in teststraat. Het is geen primeur in Nederland, maar het is wel een primeur voor de gemeenteraadsverkiezingen. En er waren vandaag ook niet-automobilisten welkom. Dit is ook een driver op de fiets. Ik vond het ook leuk om het te doen. Ik fiets eigenlijk altijd. En dan heb je het net even iets minder risico. Want dat is het. Nou ja, ik vind het ook leuk. Het is voor gemeentes een mooie test voor maart, want dan moeten we allemaal naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Krijg je het weer nog? Je hebt in het westen kans op een klein buitje vanavond.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 Het is zo lang geleden. Mijn gevoel is nog vers voor jou. Oh, ook al weet ik beter, kan je niet vergeten. Ik kan jou niet laten gaan. Als harten konden spreken, oh je moest eens weten. Alles wat ik je vertellen zou.